5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een Duitse man van 43 is veroordeeld tot vijf jaar celstraf... voor het op grote schaal inbreken in campers en auto's. Dat gebeurde vorig jaar zomer langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Ook zijn familie zou volgens het OM meegeholpen hebben... met de zeker 160 inbraken, maar dat acht de rechter niet bewezen. Bij de aanhouding van de man in zijn camper in Domburg... waren naast zijn vrouw ook vijf kinderen en een schoondochter aanwezig. Steeds meer jongeren zijn slachtoffer van seksuele afpersing via internet. Vorig jaar kwamen ruim 1600 meldingen binnen bij de jongerenhulplijn Help Wanted. Meer dan de helft van de meldingen werd gedaan door jongens en jonge mannen. Ze werden stiekem gefilmd terwijl ze online seksueel contact hadden. Na afloop dreigden de afpersers het filmpje online te zetten... tenzij de slachtoffers zo snel mogelijk geld overmaakten. Bij de brand in de Notre-Dame op 15 april in Parijs is lood vrijgekomen. Het lood was verwerkt in het dak en de spits van de kathedraal. Door de hitte is het verdampt en kwamen deeltjes in de directe omgeving terecht. Volgens een Franse milieuorganisatie gaat het in totaal om minstens 300 ton lood... en moet het gebied rond de Notre-Dame goed schoongemaakt worden. Er zou niet direct een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Wel wordt er gewaarschuwd voor loodstof dat op daken, dakgoten, pleinen en straten neerdaalde. En in een internationaal vergelijkingsonderzoek naar vliegvelden... staat Eindhoven Airport bijna op de laatste plaats, op plek 130. Veel vliegtuigen komen te laat aan en vertrekken ook niet op tijd in Eindhoven. Dat blijkt uit onderzoek van de claimorganisatie AirHelp. Het onderzoek is gebaseerd op punctualiteitsstatistieken en enquêtes. Alleen de vliegvelden in Kuwait en Lissabon komen nog slechter uit het onderzoek. Schiphol staat op plek 67. De beste luchthavens staan trouwens in Qatar, Tokio en in Athene. En dan het weer. Vanmiddag pittige buien, soms met hagel en onweer. Het is zo'n 16 graden. Vanavond trekken de meeste buien weg, behalve in het zuiden van het land. Morgen is het bewolkt, later breekt de zon wat vaker door. In het zuiden blijft het bewolkt, met af en toe regen. Het wordt morgen hooguit 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De problemen in deze avondspits zitten vooral op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Er is een kwartier vertraging bij Vinkenveen vanwege een kapotte auto.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 We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now.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 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 oh, no. 내게 힘이 들어가 기도했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때나 다짐했던 건 네가 준뒤그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly No one can tell me what to do.